Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Sneeuw en ijs zorgen ervoor dat het glibberen is op de weg vandaag. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Noord-Brabant en Limburg. Daar kan het flink gaan sneeuwen. In de rest van het land geldt code geel. Vanmiddag dan is de gladheid tijdelijk voorbij. Caroline van der Plas gaat zaterdag niet naar het boerenprotest in Den Haag. De partijleider van de BBB voelt zich niet veilig. Dat zei ze gisteravond bij het tv-programma Vandaag Inside. Het wil niet zeggen dat ik denk, ik sta op het podium en ik word doodgeschoten. Maar het overzicht mist voor mij. Ik weet niet precies wie daar allemaal zijn. Van der Plas is al vaker bedreigd, maar de laatste tijd zou het weer extra onrustig zijn. In Egypte zijn drie mensen overleden toen een trein ontspoorde. Het gebeurde net iets boven de hoofdstad Cairo. 16 mensen raakten gewond. Hoe de trein heeft kunnen ontsporen, dat weten we niet. Ongelukken met treinen gebeuren in Egypte vaker... door slecht onderhouden sporen en ander materieel. AZ heeft zijn eerste wedstrijd tegen Lazio in de achtste finales van de Conference League gewonnen. Het werd 1-2 in het stadion in Rome. AZ-trainer Pascal Jansen is niet verbaasd. En waarom niet? Ik heb, een, eh, ik heb mijn ploeg vandaag zien spelen op een manier zoals ik dat wel vaker heb gezien. Het is eh, in ieder geval, heel mooi om te zien dat ze dat op dit podium eh, ook hebben laten zien vanavond. Was dit nou jouw mooiste voetbalavond tot nu toe? Nee, ik heb er wel meer gehad hoor. <laughs> Ja, maar deze hoort er zeker bij. De return tussen AZ en Lazio is volgende week donderdag in Alkmaar. AZ heeft dan genoeg aan een gelijkspel om door te gaan naar de kwartfinales van de Conference League. En het weer nog. Op veel plaatsen dus sneeuw of natte sneeuw. Vooral in het zuiden kan er behoorlijk wat vallen. Vanmiddag dan trekt het weg en breekt af en toe de zon ook door. Het wordt ongeveer 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits is ook in Noord-Holland begonnen, maar eerst een waarschuwing, want het is plaatselijk glad door bevriezing van natte weggedeelte. Verder vertraging op de A7, Den Oever richting Zaanstad. Tussen Den Hoorn Noord en Afrit Avenhoorn. Daar staat een file van 3 kilometer en de vertraging is een kleine 10 minuten. En de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Kastikum en de aansluiting met de A9. Daar staat ook 3 kilometer file met een vertraging van 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. De slachtoffers van de toeslagenaffaire moeten nog jaren wachten... voordat ze allemaal duidelijkheid hebben over hun zaak. Vanuit de coalitie kwam er gisteren bij het Kamerdebat veel kritiek... en slachtoffers van de toeslagenaffaire zongen uit protest vanaf de tribune. En wie de weg op gaat moet de hele ochtend rekening houden met winters weer. Het KNMI waarschuwt in het hele land voor gladheid. In Brabant en Limburg geldt tot 12 uur code oranje. Daar kan meer dan 5 centimeter sneeuw vallen. Het weer in de loop van de ochtend wordt het droog, dan ook wat zon en ongeveer 4 graden. Dit is ZFM. van Zandvoort, op 106.9 VFM to build a paper plane, but my head told me no. My parents sat me down and they tried to explain that I had some time to grow. But I stayed up all night until I got a ride, and in the morning I screamed, Hey, look, I made it. When I was young, I tried to build a paper plane, but my head told me no. But I knew I was special.